Duterte werd gisterochtend opgepakt op de Filipijnen. Het internationaal strafhof heeft een zaak tegen Duterte lopen... vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Toen hij president was van de Filipijnen zijn duizenden mensen gedood... in de strijd tegen drugshandel. Soms werden verdachten op straat geëxecuteerd. Het kabinet wil de illegale verkoop van vapes harder aanpakken. Het is nu al verboden om vapes te, verkopen als je, te kopen als je jonger dan 18 bent. Maar het gebeurt alsnog heel vaak, zegt staatssecretaris Karremans. En dat moeten we dus aanpakken, want anders heb je wel een verbod op papier... maar heeft het dus geen enkel effect. En vandaar dat wij dus met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... dat we één, daar veel meer eh, geld aan geven... omdat zij dan hun handhavingscapaciteit kunnen uitbreiden. Gewoon simpelweg meer handhavers. En dat we ze meer bevoegdheden geven. Want op dit, dit moment moeten ze gewoon nog echt handhaven met de handen op hun rug... wat voor geen meter werkt. Wetenschappers hebben in een in Spanje een deel van een gezicht van een mens gevonden... die tussen de 1,1 en 1,4 miljoen jaar geleden leefde in Europa. Het zijn voor zover bekend de oudste botten van een gezicht dat ooit in Europa werd gevonden. En Rita Verdonk stopt in de politiek. Misschien ken je haar nog als minister voor de VVD in het begin van de Zero's. Later, in 2010, kwam ze met haar eigen partij, Trots op Nederland... Dit is Nederland. Het is niet veilig meer op onze straat. Bejaarden worden zelfs aangevallen. Afschuwelijk. Tot hier en geen centimeter verder. Maar daarmee kwam ze niet in de Tweede Kamer. De laatste jaren zette ze zich weer in voor haar thuisstad Den Haag... met de partij Hart voor Den Haag. Maar ze is klaar met het werk als raadslid. Dat is toch echt wat anders dan wethouder zijn? Ik ben meer een bestuurder. En als je dan in de oppositiebanken terechtkomt... dan is dat echt is net alsof je tegen een schilder zegt van... Eh, nou, eens jij eens even een deur timmeren voor me. Het is gewoon een hele en dat raadswerk is er wel zat. Verdonk blijft nog tot volgend jaar in de Haagse gemeenteraad... maar het staat dan niet meer op het stembiljet voor de volgende verkiezingen. Het weer, af en toe nog een stevige bui. Vanavond droogt het op. Vannacht kan het weer wat vriezen. Morgen opnieuw wisselvallig met buien, maar ook zon en een gaat of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A6 van Muiden naar Lelystad... daar heb je nog een kwartier vertraging tussen Almere en Lelystad. Het rijdt ook nog langzaam op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen de Koentunnel en de afrit Volendam heb je een kwartiertijdverlies. Op de N207 sta je 10 minuten in de file van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En het is druk op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Bij onval heb je nog zo'n 10 minuten vertraging.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 De treinkaping in het zuidwesten van Pakistan is beëindigd. Volgens de autoriteiten zijn alle kapers bij die bevrijdingsactie van het leger omgekomen. Ook onder de gijzelaars zijn doden gevallen. En een verdachte die vastzit in Vught heeft zijn advocaat aangevallen en geprobeerd te wurgen. Het gebeurde vorige maand in een spreekkamer van de gevangenis. Beveiligers wisten de man te overmeesteren. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. In de kustprovincie is er kans op een enkele bui. Ook morgen afwisselend buien en zon.